Jelle Seubring met het NOS Journaal. Tientallen hulporganisaties mogen vanaf 1 januari niet meer actief zijn in de Gazastrook... en de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Daaronder zijn de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen, Wildchild en Oxfam Novib. Volgens Israël voldoen zij niet aan nieuwe regels... die moeten voorkomen dat medewerkers banden hebben met Hamas. Hulporganisaties protesteerden eerder dit jaar al tegen die regels... Zo vrezen ze voor veiligheid van medewerkers die Israël hebben bekritiseerd. Israël beweert dat 99% van de humanitaire hulp in Gaza gewoon doorgaat. De politie heeft in Vlissingen een 29-jarige Syriër aangehouden... die mogelijk plannen had om een terroristische aanslag te plegen. Ook zou hij lid zijn van IS. De man zou op sociale media hebben gezegd... dat hij een terroristische aanslag zou willen plegen in, in Europa rond de kerstdagen. Een concreet doelwit werd niet genoemd. Onder meer vanwege die berichten is de man aangehouden. Schaatsers Joep Wennemars en Tijmen Snel hebben zich op het Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de 1500 meter op de winterspelen in Milaan. Tim Prins werd derde en moet nog afwachten of dat voldoende is. Kjeld Nuis, tweevoudig Olympisch kampioen op de 1500 meter, werd vierde en mag niet meedoen. En op de 5000 meter voor vrouwen heeft schaatster Merel Konijn gewonnen... en zich daarmee geplaatst voor de winterspelen. Bente Kerkhoff werd verrassend tweede en gaat dus ook naar Milaan. Marijke Groenewoud en Joy Beunen grepen naast de bewijzen op de 5000 meter. Ze eindigden als derde en vijfde. Beunen liep gisteren ook al een startbewijs mis op de 1500 meter. En het weer vanavond en vannacht enkele buien. Lokaal kan het licht vriezen, dan kan het ook glad worden.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 Goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Welkom bij het programma ZFM Jazz op zondagmorgen van 10 tot 12. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Ik ga het jaar afsluiten met een vervolg in de serie Onze Jazzhelden van Weleer. De dames en heren muzici die de jazz hebben uitgevonden... steeds verder hebben verbeterd. En eh, alle zijpaden hebben ontwikkeld. Vandaag van Shirley Horn tot Rebecca Paris. Eh, het pianospel van Tommy Flanagan. De prachtige samenzang van de Manhattan Transfer. Maar ook de orkesten van Kurt Edelhagen en Hazy Osterwald. Zeg, ja, ze waren er nog. Jaren 50, 60, 70. De vibrafoon van Carl Tjader. Eh, ja, de zang van Moos Ellison... en de grommende hemmen van Shirley Scott... en wat er allemaal nog meer tevoorschijn komt. Veel luisterplezier, zal ik maar zeggen. stel. Uh, how do you like your ex in the morning? Ik ga van start met Helden van Welier. En dat is een eh, bij elkaar gebracht trio. Lester Young op de sax, Nat King Cole op de piano... Buddy Rich op het slagwerk. Mean to me. dat de rode draad in dit programma is het onderwerp de helden van leren waar we allemaal eh, van geleerd hebben om van jazz te gaan genieten. En ehm, de mensen die hebben ook... die mensen hebben ook mensen van nu geïnspireerd om eh, jazz te gaan maken. Zo is er in Amsterdam een jazzcafé Elzas aan de Middenweg... En daar is al meer dan, nou, ik denk inmiddels 30 jaar lang, zeker 25 jaar lang, op elke dinsdagavond live jazzmuziek met allemaal Nederlandse muzici die hun sporen ruim verdiend hebben. En er is eh, op enig moment een eh, cd uitgekomen met allemaal verschillende gasten... die eh, begeleid worden door het basistrio Kajan Witmer of Nick van der Bos op piano, Lex Lammen op het slagwerk... en Frans Rondé op de contrabas. En een van die opnames, eh, dat is eh, een zangeres... Colette Wickenhagen. En die gaat eh, spelen en zingen. Een prachtig stuk Autumn Leaves. the fallen leaves. They drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your my kisses and those sunburned hands that I, I used to hold. Now, since you went away. Mama Dat was het trio van Tommy Flanagan, de pianist... die eh, jarenlang de vaste begeleider was van Ella Fitzgerald. Van alle markten thuis een hele fijne, speciale pianist... met een eigen, totaal eigen opvatting... maar door iedereen zeer gewild als begeleider. Over begeleider gesproken... Ik heb hem de draaitafel liggen en een cd van Trio Grande. Er zijn wereldwijd diverse Trio Grandes eh, in Amerika, in België, in Duitsland. Maar in Nederland is er maar één bij mij weten. En dat is het trio van Alex de Leeuw, bassaxofonist, tenorsaxofonist eh, uit eh, Hoofddorp. En die timmert aan de weg met een eh, bijzondere bezetting. Tegenwoordig iets gewijzigd ten opzichte van wat u nu gaat horen. Eh, op de draaitafel ligt Trio Grande met Hans Esman op de trompet... en Rolf Koppijn op de banjo, soms op de gitaar. En die zingt ook. En wij gaan luisteren naar een traditional. En dat is, eh, ja, Rosetta. Maar Fijn Trio Grande uit Hoofddorp. En van Trio Grande ga ik naar de oude stijl Terry Lightfoot. Een Engelse eh, traditional jazz bandleider... die uh, gelijk opging met orkesten zoals Chris Barber, Ecker Bilk en Kenny Ball. Ehm, ook allemaal belangrijke muzici in de traditionele jazz in Engeland. We gaan luisteren naar een mooie ballad As Times Goes By. Time Goes By uit de film Casablanca 1941. We gaan naar, weer terug naar jazzcafé Elzas aan de Middenweg in Amsterdam... waar elke dinsdagavond live jazz is te horen met topartisten. Eh, topartiesten. En de volgende opname komt daar vandaan. En als gasten waren daar de mooie diepe stem van Ingram Washington... die jaren in Nederland gewoond is... een paar jaar geleden weer terug naar Amerika gegaan. En op de mondharmonica Jan Verwij. En we gaan luisteren naar het stuk But Beautiful. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful beautiful to take a chance. And if you fall, you will fall. And I'm thinking that I would not mind at all. or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache that if you were mine, I'd never let to take a chance. And if you fall, you will fall. And I'm thinking that I just would not mind at all. It's is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way, but so beautiful thinking that if you hoe ze altijd heel zorgvuldig er een mooi einde aan breien. Dat aangeeft, we zijn klaar. En het is precies allemaal binnen eh, de, het concept van het nummer. En precies allemaal de goede akkoorden en de goede noten. Prachtig. Twee meesters op de piano bij elkaar. Count Basie en Oscar Peterson gaan we hier horen. En ze worden begeleid... Eh, door eh, John Hurt op de bas en good old Louis Belson op het slagwerk. It's a wonderful world. twee grootmeesters op de piano. Count Basie en Oscar Peterson. Ik ga nu iets laten horen van een Amerikaanse zangeres... die tevens pianiste was. De, werd vaak genoemde tegenhanger, de muzikale tegenhanger... van eh, Nat King Cole. Ehm, Shirley Horn. En we gaan eh, luisteren naar een stenderstuk Making Whoopie. another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. He even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making movies. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. He doesn't make much money five thousand per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says now judge, suppose I fail. He says son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. and making whoopee. He says, Now, Judge, suppose I fail. The judge says, Son, right into jail. You'd better keep her think it's cheaper than making whoopee. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. zingen en pianospelen Shirley Horn. Ik heb nu op de draaitafel een beroemd orkest uit Duitsland. Kurt Edelhagen. Eh, er wordt altijd schertsend gezegd dat de Duitsers eh, niet kunnen zwingen. Dat is niet helemaal waar. Er zijn eh, natuurlijk voorbeelden. Kurt Edelhagen is daar een van met zijn big band. En hoe kon het dat hij zo goed werd heeft een beetje gesmokkeld. In de naoorlogse eh, jaren, vlak na de oorlog, eh, was Duitsland heel lang eh, bezet door een, een, een, leger van geallieerden. En die Amerikanen die, namen ook muzici mee. En die hadden hun eigen bands. En hij ging optreden voor die Amerikanen. En die het allemaal prachtig vonden. Want er waren heel veel clubs waar ze naar zijn muziek konden luisteren. En toen één grote Amerikaanse big band zichzelf op, uh, ophield, zichzelf ontbond... Uh, was ergens een kippen bij om die Amerikanen... die inmiddels al in Duitsland woonden in zijn orkest op te nemen. En zo kreeg hij een prachtig orkest. We gaan luisteren naar een standard karaoke. this het eh, Elsa's trio en Rinus Groeneveld speelden de dwarsfluit. We gaan eh, een beetje het eerste uur ZFM op zondag afsluiten. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, ja, waar kunnen we dat beter mee doen dan met mevrouw Beryl Booker... een autodidact pianiste hier begeleid door John Collins op de bas en Oscar Pettiford op het slagwerk.